Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer keurt het klonen van dieren af. Alleen de VVD heeft er vooralsnog geen bezwaren tegen. Aanleiding is de hond Joep, die in opdracht van BNN genetisch is gekopieerd. Bijna alle partijen hebben morele bezwaren. Bijvoorbeeld omdat tegenover elke geslaagde kloon een hoop mislukkingen staan... of omdat er nu al genoeg dieren zijn die op een nieuw baasje wachten. Er worden minder diesels verkocht en dat heeft deels te maken met het gesjoemel met de uitstootcijfers door autofabrikanten. Vorig jaar was bijna 30% van de verkochte auto's een diesel. Dit jaar zal dat percentage op 18 uitkomen, verwacht een onderzoeksbureau. De daling heeft ook te maken met minder fiscale voordelen voor leaserijders. rijders het Nibud vindt dat meer mensen in aanmerking moeten komen voor een sociale huurwoning. Nu mag een gezin met kinderen niet meer dan 30.000 euro verdienen, maar die grens zou met 10.000 euro omhoog moeten. De huren in de vrije sector zijn voor de middeninkomens nauwelijks meer op te brengen, zegt het Nibud. België zet een drone in om te voorkomen dat migranten de grenzen oversteken... nu het tentenkamp bij de Franse havenstad Calais wordt ontruimd. De Belgische autoriteiten zijn bang dat er soortgelijke kampen gaan ontstaan bij Belgische havens. Met de drone wordt het grensgebied in de gaten gehouden. Ook zet de Belgische politie 120 extra agenten in. De ontruiming in Calais verloopt tot nu toe overwegend rustig. Minister Ascher is blij met de beslissing van RTL om rond Sinterklaas alleen pieten met roetvegen te laten zien. Hij zegt dat het tijd is voor verandering. Ascher heeft de afgelopen jaren geprobeerd de emoties rond de kwestie in goede banen te leiden. Het Sint- en Pietengilde snapt niets van het besluit van RTL... omdat die zender jarenlang zonder problemen Zwarte Piet in beeld heeft gebracht. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten en zuiden valt soms regen. Vanavond wordt het geleidelijk overal droog. Morgen blijft het op veel plaatsen bewolkt. Het noorden maakt nog de meeste kans op zon. En het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Files in de Randstad met minstens 10 minuten vertraging zijn te vinden op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Knoop het Hoevelaken 9 kilometer. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Amstel Business Park en Knoop het Hodendrecht 2, maar wel een kwartier vertraging vanwege een berging. En verderop naar het zuiden, naar Den Bosch tussen Culemborg en de afrit Geldermalsen nog eens 5. De A4 Amsterdam, eh, Rotterdam-Amsterdam bij Dorp 9. En richting Den Haag vanuit Amsterdam tussen Hoofddorp en Roelof Harensveen 4. De A10 eh, tussen Nieuwendam en Tuindorp Oost staan. Dus de A10 Noord 6 kilometer file richting het Koenplein. De A15 Rotterdam-Gorkum, een half uur vertraging minstens in de dagelijkse file bij Sliedrecht.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 Billy bought some fireflies, gonna light things up. Boys playing football neath the midnight sun. There's a girl out on the sand. On a Navajo blanket, hoping I hold Normaliter begin ik met een greep uit de Amerikaanse country hitlijst. Tegenwoordig verandert er niet zo snel maar iets in die lijst. Dus laten we die even voor wat die is. We gaan naar het buurland Canada. Met een drietal songs die nog niet zo lang uit zijn. Ik opende met de zanger die maar liefst vier awards won dit jaar in zijn thuisland, Dean Brody. Hij vertolkte The Old Sandbar. Van de Wasboard Union heb ik nog nooit gehoord, maar daar komt snel verandering in. Als we Shot of Glory ten gehore brengen. Gord Benford is aanwezig en trakteert ons op breakfast beer. Ik wens iedereen weer veel luisterplezier. place. All cleaned up, pile in the truck, man, and I could barely wait. Hear the band roar from across the dance floor. Like they know that something good is on the way. It's a Friday night like any other. You walk in a stare and a stutter every single time you look at me. I need a fix true companion, Jimmy Beam or old Jack Daniels, anything to set me on my way. Drinking up my courage, whiskey for my nerves. Got me drunk on your short summer dress, ballroom ballerina. I'm gonna need another shot of glory. Ain't no turning back. Got me high on your tipsy smile have something smart to say. Take a deep breath, even though I'm scared to death. I don't care, cause I just gotta know your name. I need a fix, a true companion, Jimmy Beam or old Jack Daniel. Something strong to stop these shaking knees. Drinking up my courage, whiskey for my nerves short summer dress, ballroom ballerina. I'm gonna need another shot of glory. Ain't no turning back. You got me high on your tipsy smile and your hips all swinging. We start spinning, spinning, spinning. Punk on your short summer dress, ballroom ballerina. I'm gonna need another shot of glory.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 Is that the hair of the dog I hear? It's 10 a.m. on this ocean pier, and I'm sipping on breakfast beer. Breakfast beer, it'll kill a hangover. Tipping on back so you don't get sober. Add a little clam and a Caesar on the side. not be partying quite so hard. But when you're this far south, it ain't so bad just to let down your guard. There's no clock to be punching, no pressure, no fussing. Yeah, the coast is clear. It's 10 a.m. on this ocean pier, and I'm sipping on breakfast beer. Breakfast beer, it'll kill a hangover. Tip it on back so you don't get sober. Add a little clam and a Caesar on side. Ain't no rules when you're on a vacation.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 not sure I know how to tell you goodbye for just a little while. There's white doves in the window, kid sister. by his suffer no that beautiful Joanna Serrat met Solitary Road. van mijn luisteraars vroeg of ik eens wat meer wilde draaien van Dolly Parton.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 Wonder Love doet een klein beetje denken aan hun eerste hit No News. Het heeft dezelfde funky beat. De song is afkomstig van het tiende album van Lone Star. I tried the bar scene, but that ain't where it's at. So I switched to yoga. even bought a man. Now I'm filling out my profile on eHarmony. Wanna know my likes, dislikes, my wants, and my needs. Every single question is important, I'm sure. Stuart Stewart was in 1954 de eerste die de song Which One Is To Blame opnam. De Wilburn Brothers reikten er in 1959 mee naar de vierde plaats in de country charts. Velen vinden dat dit het origineel is. Nadien is het ook nog door veel andere acts op de plaat gezet. Ik neem je mee naar de uitvoering van de Wilburn Brothers.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 Samen zijn ze terug te vinden op het album Gratified met de song It Will Not Bother Me. Tangerine heeft net het nieuwe album There and Back uit. Soms zitten ze verdacht dicht tegen de country aan. Luister maar naar Where Did My Happiness Go. Ook Tim Knol is te horen in samenwerking met de Bluegrass Boogeyman. Hij vertolkt Rearview Mirror. please won't pass me by. I might be a little blind to see, but it will not bother me. Like to go when the sun is set, to fall asleep with a pen in my hand. When the wind blows fresh and free, no, it will not bother me. No, it will not bother me. No, it will not bother me goes fresh and free. No, it will not bother me. pleased to be. No, it will not bother me. Crossroads. Gaze down. cigarettes and coffee cups and cars never seem to stop. I wekelijks op dit station. sticky, clammy, and the way it used to smell. There are many things I won't miss. I'll think I'll find a way to live without all the rules they drew up. Feels right to hit the road and take a good deep breath. He's been on hold for far too long. het blokje country uit eigen land. Dat waren dus de Bluegrass Boogeyman en Tim Knol met Rare View. Nu naar Kees Harden met Sign of a Fool. favoriete album van de maand. Met Kid Sister plaatsen de Time Jumpers een akoestisch gedenkteken voor een overleden zangeres Dawn Sears. Bestaande uit aangrijpende ballads, rustieke honky-tonks en western swing vol temperament. Een must voor alle liefhebbers van de retro sound en natuurlijk ook van Vince Gill. All aboard! Frankie Lee serveert op American Dreamer een Rucci cocktail die bestaat uit twee delen Bob Dylan, een deel Bruce Springsteen, een deel Ryan Adams en een deel Frankie Lee. Door de invloeden uit de muziek van groot als Bob Dylan, Bruce Springsteen en Ryan Adams klinkt American Dreamer met daarop Queen of Carolina bekend en aangenaam in de oren. Maar het zijn de eigen invloeden van Frankie Lee die het debuut van hem memorabel maken. She can be Come on in, zingen de Palomino's, zonder strepen ermee dat ik er even tussenuit ga. Ik ben zo weer terug. En wat dat betreft onderschrijf ik de woorden van de Palamino's.